Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een conferentie in Warschau waarbij geld werd ingezameld voor Oekraïense vluchtelingen is 10 miljard euro opgehaald. 1 miljard daarvan komt van de Europese Commissie. Het geld is bedoeld voor vluchtelingen in Oekraïne zelf en de omringende landen die Oekraïners opvangen. De Britse premier Johnson heeft in zijn gesprek met de Oekraïense president Zelensky meer militaire steun beloofd. Het gaat om raketsystemen om schepen mee uit te schakelen en 120 gepantserde voertuigen. De steun komt bovenop de 120 miljoen euro aan wapenhulp die de Britse regering gisteren al beloofde. Een dag na de Russische luchtaanval op het treinstation in Kramatorsk... lijkt de animo onder burgers om de stad te verlaten minder te worden. Honderden burgers probeerden op een andere manier de Oost-Oekraïnse stad te verlaten, vooral met de bus. Maar die bussen vertrokken half leeg, zegt de burgemeester van Kramatorsk tegen de New York Times. Russische diplomaten zijn niet welkom bij herdenkingen van de Tweede Wereldoorlog. Volgens de organisaties is dat dit jaar niet gepast vanwege de oorlog in Oekraïne... waar Rusland waarschijnlijk betrokken is bij oorlogsmisdaden. In Pakistan heeft premier Khan een motie van wantrouwen van de oppositie niet overleefd. Iets meer dan de helft van de parlementsleden steunde de motie. De oppositie wilde van hem af omdat Khan zijn belofte om een nieuw Pakistan te stichten niet waar kon maken. Xandra Velsenboer heeft voor een stunt gezorgd op de WK Short Track in Montreal. Ze pakte de wereldtitel op de 500 meter en is daarmee de opvolgster van Suzanne Schulting... die door een positieve coronatest haar titel niet kon verdedigen. Jara van Kerkhoff pakte het brons. Het weer, langzaam overal droog en de temperatuur zakt vannacht naar 0 tot 2 graden. Op een enkele plek kan het een graadje vriezen. Morgen op de meeste plaatsen droog en af en toe zon.